De Duitse regering heeft een gestolen cd met informatie over zwartspaarders aangeboden gekregen en overweegt die te kopen kan de Duitse fiscus tientallen miljoenen opleveren. Staatssecretaris De Jager wil de gegevens die voor Nederland interessant zijn... om ook Nederlandse zwartspaders te kunnen aanpakken. Van de 197 grote Brabantse melkgeitenbedrijven staan er 90 te dicht bij de bebouwde kom. De provincie bekijkt of ze verplaatst moeten worden. Dat staat in een inventarisatie die is gemaakt naar aanleiding van de Q-koorts. Experts stellen dat een geitenbedrijf minstens 500 meter van bebouwing moet staan. De AWB waarschuwt opnieuw voor een drukke ochtendspits. Het kan weer glad zijn, in het oosten vooral door sneeuw en in het westen door ijzel. Rond half negen wordt gerekend op zo'n 400 kilometer file. Normaal is dat de helft. Supermarkten maken zich nog steeds schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Volgens de CNV-dienstenbond krijgen jongeren vaak een paar keer een jaarcontract... maar op hun achttiende worden ze ingeruild voor jongeren en dus goedkopere krachten. CNV Jongeren werd hierover vier jaar geleden al in het gelijk gesteld door de commissie Gelijke Behandeling. Maar sinds die tijd is er weinig veranderd, zegt de bond. Meer dan 75 artiesten hebben gisteravond in Hollywood een nieuwe versie opgenomen van het lied We Are The World. De opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Deze keer zongen onder andere Pink, Natalie Cole, Celine Dion en Kanye West mee. De eerste versie, 25 jaar geleden, bracht 30 miljoen dollar op voor de bestrijding van honger in Afrika. Ruim 154.000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool beginnen vandaag aan de CITO-toets. De toets is een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van het vervolgonderwijs. Ruim 50 scholen doen bij wijze van proef de CITO-toets pas over zes weken. Die proef moet uitwijzen of hierdoor de overstap naar de middelbare school soepeler wordt.